Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De op social media kun je volop aan illegaal vuurwerk komen. Je mag dit jaar geen vuurwerk afsteken of kopen, maar via Telegram, Snapchat of Instagram kom je gemakkelijk aan het illegale spul, zeggen deze kinderen tegen het jeugdjournaal. Het zijn gewoon vuurwerksaccounts dat ze zeggen van ja, ik heb dit en dat voor jou voor deze prijs en dat ze proberen te handelen. En dan appen ze elkaar, eh, wat wil je voor vuurwerk? Ja, ik wil een nitraat of iets anders. En dan verkopen ze bijvoorbeeld voor 100 euro voor drie pakketjes ongeveer. In sommige vuurwerkgroepen zitten wel 10.000 leden. De politie maakt zich er zorgen over. We hebben dit jaar zelfs al een jongetje van 7 jaar gehad die met de nitraten liep. Maar je moet je niet voorstellen wat daarmee kan gaan gebeuren. Thierry Baudet blijft de leider van Forum voor Democratie. Hij kreeg driekwart van de stemmen in een online referendum. De uitslag heeft ook gevolgen voor anderen binnen de partij, weet onze verslaggever. Dat betekent dat de mensen die al gezegd hebben... Eh, wij stappen op als Baudet blijft, die gaan opstappen. Onder meer is dat de fractie in het Europees Parlement. Heel veel mensen in, in de provincies. En sommige van hen willen een rechtszaak aanspannen over het referendum. Premier Rutte hoopt nog altijd dat op 4 januari de eerste coronavaccinaties kunnen beginnen. Veel zorgorganisaties en huizen huisartsen denken dat dat te snel is en dat het niet gaat lukken. In januari moeten er genoeg vaccins zijn om de eerste 450.000 mensen te kunnen inenten. Een groot mysterie in Rotterdam. Al jaren krijgen mensen in en om de stad gekke briefjes in de brievenbus. Er staat een rijtje cijfers op en een rijtje symbolen. Niemand weet wat het betekent. Het is wel bijzonder. Hè? Het is een het is handgemaakt, het is gekopieerd, maar het, klopt het aan de ene kant heel erg, aan de andere kant niet. Wat eigenlijk het meest voor de hand ligt, is dat iemand is die eh, in een wat andere wereld leeft. Rijnmond schrijft dat de briefjes al ruim acht jaar door de bus vallen. Soms een tijdje niet, maar dit jaar is het weer raak. De omroep liet al uitzoeken of het misschien om voodoo of Surinaamse winti ging. Maar dat lijkt niet het geval. De politie zegt nu dat er niks strafbaars of bedreigends aan de hand is. Maar wat het dan wel is, blijft nog een mysterie. Het weer nog. Bewolking trekt weg vanavond. Het koelt flink af. Op sommige plaatsen kan het zelfs een beetje vriezen. Mistbanken ook. Morgen ook niet best met regen en in het noordoosten zelfs natte sneeuw. Het wordt 5 graden. ZFM, verkeersupdate.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 In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. when I'm cleaning. Come on and respect me when I'm working. just don't Flies when you're having fun. I heard somebody say, But if all I've been is fun, then baby, let me go.